Clemens Peters met het NOS Journaal. De Britse Labour-leider Corbyn is voor het organiseren van vervroegde verkiezingen. Volgens Corbyn is aan zijn belangrijkste eis voor verkiezingen voldaan... nu er met het uitstel van de brexit tot 31 januari... voorlopig geen kans is op een no-deal brexit. Premier Johnson wil al langer verkiezingen. En nu Labour daar ook voor is... gaan de Britten waarschijnlijk in december naar de stembus. Het OM eist zes jaar gevangenisstraf tegen de Pakistan Junaid E... vanwege het dreigen met een aanslag op PVV-leider Geert Wilders. De 27-jarige I reisde vorig jaar augustus van Frankrijk naar Den Haag... en werd op het Centraal Station aangehouden. De avond daarvoor had hij in een filmpje op Facebook een aanslag aangekondigd. Aanleiding hiervoor was de wedstrijd die Wilders had uitgeschreven... rond cartoons van de profeet Mohammed. Sietse Fritsma stopt als Tweede Kamerlid voor de PVV... omdat hij aan het werk wil als ondernemer. Fritsma was een PVV'er van het eerste uur. Hij zat sinds 2006 in de Kamer voor de partij. Partijleider Wilders begrijpt de beslissing van Fritsma. In Puerto Rico is een man aangehouden die in juli zijn kleinkind van één... uit het raam van een cruiseschip liet vallen. Het kind overleefde de val van elf hoog niet. De man had het meisje opgetild, zodat ze op een reling kon staan en op het raam kon kloppen. Maar hij had niet gezien dat het raam open stond. Het meisje glipte uit zijn handen en viel naar beneden. De politie verwijt de opa nalatigheid. Voor het onderzoek naar gedwongen adoptie hebben zich in een maand tijd al meer dan 150 deelnemers gemeld. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid. na aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws. Het onderzoek gaat over vaak jonge vrouwen en meisjes die tussen 1956 en 1984 gedwongen werden om hun baby af te staan. Bijvoorbeeld omdat ze niet getrouwd waren.